uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Na het Rode Kruis heeft ook Rusland om een humanitaire pauze gevraagd in de gevechten in Jemen. Het Rode Kruis onderhandelt met de strijdende partijen over een bestand. En dat staakt het vuren zou morgen in moeten gaan en 24 uur duren. Het Rode Kruis wil het bestand gebruiken om medicijnen af te leveren... en Rusland wil zorgen dat diplomaten kunnen wegkomen. In Jemen vechten Houthi-rebellen tegen aanhangers van de verdreven president Hadi. De partij van Silvio Berlusconi in Italië verkeert in zwaar weer. Forza Italia staat vierde in de peilingen voor de regionale verkiezingen in mei. Afgelopen weken hebben verschillende prominente leden de partij verlaten... of kritiek geuit op Berlusconi en zijn partij. Berlusconi, die drie keer premier van Italië was... riep gisteren zijn partijgenoten op om een einde te maken aan de ruzies in de partij. In de Duitse stad Truglitz bij Leipzig hebben een paar honderd mensen gedemonstreerd voor verdraagzaamheid na de brand in een asielzoekerscentrum in de stad. Het nieuwe opvangcentrum is door de brand zwaar beschadigd. De politie vermoedt dat het is aangestoken door neonazies. Die protesteren al weken tegen de komst van het centrum. En dan de eredivisie. Vitesse en FC Groningen hebben in Arnhem gelijk gespeeld 1-1. En dat betekent dat Vitesse nu tien duels ongeslagen is. En daarmee blijven de Arnhemmers op koers voor de play-offs om Europees voetbal. Pek Zwolle won in eigen huis met 1-0 van Willem II. Aanvoerder Bram van Polen zorgde een kwartier voor tijd voor het enige doelpunt. En met deze veertiende zegen zege van het seizoen lijkt ook Pek hard op weg zich te plaatsen voor de play-offs. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het verder op en daardoor daalt het kwik tot net iets onder het vriespunt en is er ook kans op mist. Morgen is het vrijwel overal droog, dan schijnt de zon en dan wordt het 9 graden.